Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft bevestigd dat het een oefening met raketsystemen heeft gedaan. De staatsmedia melden dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un er zelf bij was... en dat hij zelf het bevel tot vuren gaf. Ook benadrukte Kim de noodzaak om het gevechtsvermogen te vergroten. Gisteren maakte Zuid-Korea bekend dat het Noorden een serie korte afstandsraketten had afgevuurd boven zee. Dat was de eerste raketlancering in anderhalf jaar. In Wageningen is om middernacht het bevrijdingsvuur aangestoken. En daarmee is de viering van Bevrijdingsdag in het hele land officieel begonnen. Het vuur wordt door loopgroepen naar gemeenten in het hele land gebracht. Vanmiddag is in Wageningen het bevrijdingsdefilé... met 1500 oudstrijders en andere militaire veteranen. En verspreid over het land zijn er verder 14 bevrijdingsfestivals. In Venezuela is een legerhelikopter neergestort. De zeven militairen die erin zaten zijn om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in bergachtig gebied in de buurt van de hoofdstad Caracas. Het gebeurde niet ver van een militaire academie... waar op dat moment president Maduro op bezoek was. Maduro probeert zijn band met het leger te verstevigen... na de mislukte staatsgreep van oppositieleider Guaido afgelopen week. De Turkse regering is woedend over de luchtaanvallen die Israël heeft uitgevoerd op de Gazastrook. Bij de aanvallen vielen vier doden. Ook werd een gebouw getroffen waarin het Turkse staatspersbureau Anadolu is gevestigd. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van aanvallen op willekeurige doelen... waardoor veel onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Turkije roept de internationale gemeenschap op om actie te ondernemen. Het weer, vandaag weer afwisselend zon, wolken en enkele buien... met een stevige noordwestenwind.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 North side. Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola. mamá chola, Shannon, the cannon. We shooting fat loads for Armageddon. I'm nifty, the fans part 350. I'm nimble. I think I see my name to op internet. www.zfmzandvoort.nl say just three little words that would make a day. It hurt her, though he really loved her. If there's a lesson to be learned, it's a hard one to take. Once it falls apart, it's so hard to unbreak.